Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A eh, Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber.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 Twee klassiekers die in de uitvoering van Charlie Pride op de eerste plaats in de Amerikaanse country charts terechtkwamen. Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen I know that I should leave, but then. again. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, hebben gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby... samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. put the old man in the club car. Then he appointed no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam. Others with their babes asleep Dave Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg a glass, in smaller doses. Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada, met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times' Sake. If some things would last Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. crossroadsmusic.nl such a lonely one You think you're the only 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, crossroads. country tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, bueno, sana mañana, mañana, mañana, lo que dicen can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the tables down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times. See old friends drink visit family shrines. So how the hell did we wind up just tagging right along? They were looking for a soundtrack and heard one. and everybody heard. Now the clock just keeps on ticking. I hear it everywhere I go. And I sing along in cars the bars along Calle Ocho. God bless Ricky Ricardo and little Ricky too. They set my mind on island time. How about you? The Greeks and the Egyptians had sundials in the sand. Now we have atomic clocks that measure the Big Bang. Still I to the street. More walking and less talking. Ten time with your feet. Fifty Cuban minutes still stands the test of time. Like a Salas photograph or a Kenneth Patchin rhyme. If you're looking for a long de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues. than bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them much good news about them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In de Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... songs for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start song is just for you. Straight from my play. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. uitzending van Crossroads voor vanavond. We gaan eh, live naar de gemeenteraad eh, vanavond. Dat wil zeggen, we gaan naar de commissievergadering, de eerste na het reces. En eh, er staat veel op de agenda, zowel vanavond als morgenavond. Maar vanavond vooral bestuur en middelen, economie. En ja, waar gaan we het dan over hebben? Of waar gaat de gemeenteraad het over hebben? De commissie spreekt vanavond over de forensenbelasting, jeugdhulp, dan gaan ze het hebben over de spelregels voor de woningbouwvereniging... en de woningbouwontwikkeling, sociale huur, betaalbare huur en verkoop... het grondbeleid, de aankoop van Nicolaas Beetslaan 14... en tot slot over de cultuurnota. Het wordt een lange avond vanavond en wij zetten, zetten hem helemaal uit. Mijn naam is Walter Sans, ik ben er de hele avond bij... En eh, we wachten nog even af tot de verbinding is. En tot die tijd gewoon muziek hier bij ZFM. of darling. We catch the